Die zag het ook niet aankomen. Nou, dat was echt een totale verrassing. Dus eh, ik zat echt zo. Ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark... vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Ik heb echt heel veel respect voor de stap die hij nu zet. Ik bedoel, hij is 13 jaar premier geweest. In die 13 jaar is er heel veel gebeurd en heel veel gedaan. En heeft hij ongelooflijk hard gewerkt. Maar ik denk dat het de afgelopen twee jaar eh, niet vloeiend meer ging. Ja, de leider van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, Sophie Hermans, hoorde het gistermiddag al. Ze had met hem afgesproken. En ehm, hij, heeft, eh, heeft het mij daar persoonlijk verteld. En ehm, nou ja, ik kon eh, eerst even een tijdje niet zoveel uitbrengen. Want wat raakt u dan precies zo? Ja, weet u, het is als je zo intensief met iemand samenwerkt... U heeft allemaal vast collega's eh, met wie u al eh, jarenlang samenwerkt. Eh. ja, sorry, ik ben een mens. Dat raakt me gewoon. Nou, afgelopen vrijdag, toen het kabinet was gevallen, zei Rutte nog dat hij waarschijnlijk wel verder wilde gaan. Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja. Deze mensen zagen zijn vertrek dus niet aankomen. Verrassend onverwachts. Die man heeft eh, echt eh, heel veel gedaan voor Nederland. Eh, heel veel respect en bewondering. Maar we zijn nu wel toe aan een, aan een nieuwe ronde. Meneer Rutte zelf. Ja. Is alleen maar goed. Ja? Is alleen maar goed. In november zijn de verkiezingen. Tot die tijd blijft Rutte nog demissionair premier. De Tour de France voor vrouwen begint volgend jaar in ons land. In twee dagen zijn er drie ritten. De eerste etappe gaat van Rotterdam naar Den Haag. Na het doodschieten van een wolf in Drenthe hebben twee dierenclubs aangifte gedaan. Een boer werd gebeten toen hij de wolf gisteren wilde wegjagen. De burgemeester liet het dier afschieten. Wolven zijn beschermde dieren. er is dik 500 keer geklaagd over de Ramstein-concerten in Groningen, donderdag en vrijdag. Door de verhoogde geluidslimieten hadden mensen last van de herrie. Maar er is ook geklaagd over wildplassers en geblokken geblokkeerde wegen. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar op veel plekken is het behoorlijk zonnig. Kan op sommige plekken een spatje regen vallen, maar veel stelt dat niet voor.